Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. Ranomi Kromowidjojo heeft op het WK zwemmen in Kazan... haar wereldtitel op de 50 meter vrije slag niet kunnen prolongeren. Ze eindigde als tweede, 1 tiende seconde achter winnares Bronte Campbell. Toch was Kromowidjojo niet ontevreden met het zilver. Ze zei dat het deelnemersveld heel sterk was. Ze erkende dat Campbell nu de beste is. De Australische won ook al het goud op de 100 meter vrij. De Amerikaanse politie heeft in een woning in Houston acht doden gevonden, onder wie vijf kinderen. Agenten gingen het huis binnen omdat ze het lichaam van een kind hadden zien liggen. Ze werden daarop beschoten door een man die binnen was. Die gaf zich een uur later over. Het is niet duidelijk wat de relatie is tussen de man en de acht slachtoffers in Houston. En ook zijn motief is onbekend. In Zandpoort bij Haarlem heeft de politie bij ongeregeldheden gisteravond zeven mensen aangehouden. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging en zware mishandeling. Jongeren botsten met de politie toen ze zich tijdens de Zandpoortse feestweek bemoeiden met de hulpverlening aan een meisje van 14, dat mogelijk door drugsgebruik bewusteloos was geraakt. Toen iemand zich verzette tegen zijn arrestatie keerden zo'n 300 jongeren zich tegen de agenten. Een van de agenten heeft aangifte gedaan van poging tot doodslag. De politie heeft in Nijmegen twee NEC-supporters aangehouden op het Keizer Karelplein. Ze deden mee aan een protestactie tegen het afgelasten van de wedstrijd tegen Excelsior. Die is vanwege de politieacties verplaatst naar woensdag. Supporters gooiden rookbommen op het plein en hielden het verkeer tegen. De twee arrestanten zouden auto's hebben beschadigd en zwaar vuurwerk hebben gegooid. In Alkmaar heeft Ajax zijn eerste competitiewedstrijd met 3-0 gewonnen van AZ. De eindstand was al bij rust bereikt. De wedstrijd stond te boek als een risicowedstrijd. Er was geen politiebegeleiding, maar de supporters zorgden niet voor problemen. Het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en in het zuiden kan ook wat regen vallen. Morgen in het oosten veel bewolking met enkele stevige buien. In het westen droog met af en toe zon. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Baila, baila, baila, baila, baila. dolores, cuando se quema el cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores cuando se inmala dolores cuando se quema cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me, esta rumba taitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré. entregando cuando se marea dolores, cuando se quema el amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se marea dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila.